dat was hem. Twee minuten duurde hij maar liefst. Vijf minuten over twaalf. Bij deze Muziek Boulevard. Het, eh, het is een beetje de final countdown van, eh, van dit eh, programma. 31 juli praten we over. Want het is zo dadelijk zover dat deze op de zondag gaat verdwijnen. Wanneer die op een andere dag terugkomt, dat weten we natuurlijk nog niet. het is uiteindelijk nu... Ehm, 31 eh, juli. 14 eh, augustus, dat is het weekend eh, van de Masters. Dan is het het, laatste, het laatste verhaal. dan gaan wij de stekker er een beetje uit trekken, zeg maar. En dan is het echt over wat, wat de klok betreft voor deze muziekboulevard. Want het is zo dat deze jongen op zondagmiddagen iets anders gaat doen. Iets waar hij geld mee kan verdienen. Het is dan ook niet hele schrikbarende bedragen. Maar goed, het is altijd zo eh, van, eh, van nou, dat, kan altijd nog wel wat eh, opleveren eerlijk gezegd. Can't Live Without Music was dit van Anne Larry Mayfield. En daar begonnen we dus deze muziek boulevard mee. Een beetje, beetje een raar begin eerlijk gezegd, tenminste voor mijn kant dan. Uh, muziek is van deze en Larry Mayfield die vorig jaar ook in de finale heeft gestaan van de Grote Prijs van Nederland. Daar heeft hij aan meegedaan. En het is nu eh, zo dat we met eind augustus met de halve finales... Uh, daar, zitten, daar eh, zitten een aantal mensen in die wij waarschijnlijk ook hier nog even voorbij gaan laten komen. Lucas Hamming is er één van. Daar ga ik straks zeker iets van draaien. En dan zijn er bijvoorbeeld ook een, een dame als Suus de Groot. Die hier ook is geweest. Die haalt ook de finales. Jori Zwart. Ook iemand die de halve finales heeft gehaald. En eh, zo eh, heb ik er nog, eh, nog wel een paar die dat ook gaan doen. deze dame die ik nu klaar heb staan, die is nog onlangs, nog niet zo gek lang geleden hier geweest bij ons in de studio. geniet nu van een vakantie en zal als het goed is over anderhalve week weer terugkomen. En dan horen we of de opnames die wij gemaakt hebben bij, dat radio, bij de radio-uitzending, of dat dan inderdaad, ja, of dat inderdaad ook misschien of meer gaat werken. Eh, om dat ook uit te kunnen zenden. Hier is eh, Ghana met eh, de demo versie die zij zelf heeft opgenomen van Syrup and Rain. said some things I wish I could forget. We said some things that we would both regret. so strange A distance in your eyes like I never had seen Girl, just wrap me up And take me in your arms like I'm all that you need Cause as I watched you turn away strength to fight another day I said some things I wish I could forget We said some things that we would both regret Blackman. Zo af en toe doet zijn stem nog wel eens een beetje ergens aan denken. Aan eh, een klein beetje soms aan Kees Mayfield. Heel gek, maar goed. Eh, het, het, dat heb ik dan. En eh, daarvoor hoorden we Syrup and Rain van Ghana. En zij is hier ooit geweest in, in, in, in, deze uitzending. Ik, ik, zit, ik zit op een, een of andere manier zit ik, te kijken van... Ah, maar hij staat op all repeat. Kijk, daar gaat het, daar gaat het al. Ik heb mijn bedje heb ik ingetikt. Dat is dit ding. En dat staat op all repeat. Dus ik denk dat ik eh, even de afstandsbediening er even weer bij moet eh, pakken. Van eh, hoe dat... kijk, nu hebben we, houden we alleen even deze over. Ehm, ik zei al, um, Rupert Blackman, daar waren we even gebleven. Die, die, had You Only Knew. Dat was het nummer waar je net naar luisterde. En Ganna die is hier geweest. En die heeft een aantal nummers uitgeprobeerd. Maar of het eh, ook eh, ja, min of meer straks ook op de echte zender hier eh, te horen is, dat moeten we nog afwachten. Want de toestemming ligt natuurlijk bij de artiest zelf. En dat, dat is ook iets wat we respecteren hier bij ZFM Zandvoort. Een beetje een soort bedrijfspolicy zou het zo willen noemen. Trouwens, als je niks te doen hebt op 31 juli, vandaag... Eh, straks, ik heb me laten vertellen dat eh, op eh, het paviljoen, het Van der Heijden prieeltje, zoals dat hier in Zandvoort wordt genoemd, dat de band Jessup gaat spelen. Wie zijn de band Jessup? Dat is Dree Voorvrienden, maar ook PP Fischer. die kennen we allemaal van het patronaat. En hij heeft daar ook de dingen aan elkaar gepraat. Dus van onder andere de Rob Akda wordt. Dus wat dat er gaat, is het niet gek vreemd als je straks hier in antwoord op eh, het stukje rotonde gaat, eh, gaat kijken wat daar eh, zich af gaat spelen. prima jazz, jump jazz zoals ze dat zelf omschrijven. En dan wordt de boel wel afgesloten en dan heb je een aantal van die verkeersregelaars die daar een beetje het verkeer omleiden. En daar staat dan de band in het paviljoentje gewoon te spelen. Zo werkt dat dat. we gaan weer eens even naar de muziek toe, want het, ja, het is zondag vandaag. Het is niet echt wat je zegt, eh, nou leuk, eh, eh, lekker weer om fijn naar buiten te gaan. Hoewel, voor een goede strandwandeling is het altijd mooi. Maar ik ga eventjes iets draaien. En zij komt van oorsprong uit Volendam, maar daar is ze niet geboren hoor. Ze komt, eh, ze komt gewoon uit Amsterdam. En ze heeft daar aan het eh, festival Mooie Noten meegedaan. En een paar weken geleden kreeg ik eh, mp3 bestanden in de mailbox. En die van, ja ik had erom gevraagd. Ik zeg van, ik zou het toch wel eens leuk vinden als ik ook wat werk van jou mag gaan draaien bij, bij ons hier op de zender. Toen zei Rebecca hier, nou dat vind ik een prima plan. Maar het heeft even een tijdje geduurd. vorige week, of een paar weken terug, hebben we al iets gedraaid in Alternative FM. En dit is het andere nummer, Man of Truth hadden we al eh, hier het, eh, ja, het levenslicht eh, laten zien.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 So I left her this song. Moving on, moving around te vragen, zou dit de eerste hit eh, zijn die wij straks in Nederland gaan horen van mevrouw Fabiana Dammers uit Emuiden? Het zou zomaar kunnen, maar dit is natuurlijk eh, de versie zoals zij die in een huistuin en keukenstudiootje heeft eh, opgenomen. Mocht je willen weten waar ze de komende tijd uithangt... Havenfestival aan het eind van de maand. Dat, dat heb ik me laten vertellen dat ze daar eh, samen met eh, Suus de Groot eh, twee nummers gaat doen. Eén doet dan de backing vocal en de andere doet de leading vocal. En andersom. Dus de, het is zo dat ze dan op het festivalterrein in de havens van Nijmuiden zijn te bewonderen. En te horen natuurlijk, want dat is ook heel belangrijk. Daarvoor hoorden wij een nummer van Alex Wazinski. Uh, geluid bewerkt door Marcus van Dam. Want het was een opname die we hier hebben gemaakt. Expectations heette het nummer. Ehm, Alex heeft eh, zijn eh, Renault Scenic in eh, de aanbieding gegooid. Voor de mensen die dat leuk vinden om een Renault te kopen. allemaal af te halen in Amsterdam. Dus kijk maar even op Facebook. Hij heeft hem, tenminste als je een vriend van hem bent, dan, kan, je, dan kan je het zien. want hij, ja, ik weet niet of hij hem ook kwijtgeraakt is eerlijk gezegd. Wat dat er gaat. Dus, over auto's gesproken. Hè, het, Roundabout Town en, en dat soort dingen. Over twee weken, dan zijn ze er weer. De Masters. Eh, dat betekent dat ik ook een beetje half in twee moet eh, gaan splitsen. Ik eh, ga sowieso toch dit programma doen tussen 12 en 2. Maar ondertussen zal er zal af en toe ook nog wat te horen zijn vanaf het circuitpark Zandvoort. Wat na twee uur gaat gebeuren weet ik nog niet precies. Eh, er zijn onderhandelingen gaande om in ieder geval eh, ook eh, de rest van de middag de boel uit te zenden. Want ja, CFM zonder masters, dat is niet helemaal des CFM's. Dat hebben we eigenlijk al die jaren gedaan. Mooiste opmerking nog, want afgelopen zaterdag dat, ja, gisteren dus. Eh, toen kwam ik nog even bij een oud programmaleider uh, bij CFM op bezoek. Ron Mensen. Dat was een heel erg eh, leuk verhaal. Ron Mensen was tijdens de, een van de, de uitzendingen van de Masters... was hij een beetje degene, de dude in de studio. Was heel erg fijn. dan luister je ook een beetje de scanners af. Wat de politie allemaal doet. En de brandweer had op een gegeven moment gemeld. Dat er wat in brand stond. En dat bleek dus een wasdroger te zijn die kortsluiting had gemaakt. Maar Ron Mensen. Heel erg spits. Die zei op een gegeven moment. Eén ding is zeker. dat was die was in ieder geval gewoon erg droog. Dus dan weet je dat ook weer. Hier is eh, Lucas Hamming en Green Eyed Man. desire remains luister aandachtig, je luistert aandachtig maar Ik zeg ik zie dat je je weet je zelf nog wel voor welke wereld je bent was vergeten hoe je was Gewoon hoe je was En de stad kwam steeds dichterbij We zouden eten geen uitweg te vinden. Ik was niet hard, maar eerlijk, ik was voorzichtig. Maar in het echt spuw ik tamen van woede. Verleid op als ik aan je denk. Ik ben één en dan dertien jaar en niet echt tot zedigheid brengen. afdwalen. Nou, dat... Eh, <laughs> vertel mij wat. Terug naar de basis is eh, heel erg eh, belangrijk. Dat het nummer afdwaalt van Eefje. En ja, dit was van haar eerste album afkomstig. Goed aangeslagen trouwens in Nederland. Ze heeft ook al een keer gestaan bij De Wereld Draait Door. Alsof dat nou heel bepalend is voor je muziekcarrière. Hoewel, je weet het maar nooit. Eh, het begint meestal toch als je een minuut eventjes eh, daar eh, je snuffert voor de camera hebt laten zien. Maar nou is Eefje ook niet van gisteren. Ze heeft in 2009 gewoon de grote prijs van Nederland bij de singer-songwriters gewonnen ja, Nederlandstalig eh, sloeg bij de jury op, eh, op dat moment heel erg goed aan. En toen dachten ze op een gegeven moment bij de Grote Prijs van Nederland... nou, laten we dat eens eventjes in een theaterjasje stoppen. Nou, daar heeft ze ook goede indruk achtergelaten. Vooral het eh, nummer Herinneringen Dingen, dat heb ik toen gezien. Nou, één gehoord. dat bekroop me overigens wel. en de clip bij deze, Afdwaald... die heeft uh, overigens samen opgenomen met haar vriend Skiggy Raps. Weet je dat ook weer? Eh, overigens, over singer-songwriters eh, gesproken. Eh, deze man heeft ook een minuut bij De Wereld Draait Door gehad. zijn naam is oorspronkelijk Veerman. Kees Veerman. Maar de echte mensen kennen hem als Kees Mayfield. Hier is Where to Throw the Stone. understands And that he doesn't want to see any more of his people dying Since the dust till the sand Remember what the king once said While saying he was probably too busy Lying A crown makes a king A king makes a throne And the throne makes a talking bowl Jack throw the The hands of the world can only hold a few. to think about it for a while and then decide if they hold you. As the uncolored man rips his naked chest wide open and starts tickling his heart. But make sure it's not broken, there's no point in pointing on the need for needles. No rules worth ruling, no deeds worth doing. makes a target for to throw the stone Where to throw And if it's making you depressed, then please go home, take a piss and get some rest. As a worn out young man can't cope with the temptation, they start burning down the town out of anger and frustration, making all the women and children cry. They do not salute the ones who are about to die. Ja, een beetje jazz-achtig iets. Wat je normaal gesproken in het eh, programma tussen 10 en 12 eh, hebt eh, kunnen horen bij Tom Hendricks. Jazz bij CFM of CFM Jazz, zo moet je het eigenlijk zeggen volgende week eh, dan hebben we hier een hele hoop van dit soort eh, muziek. In het eh, Jazz Behind the Beach. En wil je meer van jazz kunnen genieten vanmiddag in Zandvoort op een rotonde. Het lijkt wel Roundabout Town. Maar goed, daar is dan jazz op vanmiddag te vinden. Met niemand minder dan Pepe Fischer en Dree Voorvrienden. De heren die ooit nog eens een deel uitmaakten van de Haarlemse Harmoniekapel. De HHK. Dat was was helemaal geen kapel. Dat was gewoon snoeiharde punkmuziek. En dan hadden ze ook nog die twee eh, voorvrienden en uh, Fischer hadden dan ook nog een andere band. Een illustre band. Eh, eind jaren 80, begin jaren 90 in de vorm van Beat Scream. En ik heb me laten vertellen dat vriend PP Fischer nu ook vader is van een kleine. Dus dat was ook de reden waarom hij niet bij de Last Waltz was. Uh, eh, tijdens tijden van Bekerstein Pop. Zijn naam stond wel op het uh, affiche, maar hij deed gewoon even niet mee. We zitten eh, acht minuten voor één. Dat betekent dat we er nog, nog twee kunnen draaien. En dit is Chasing Dreams. You left me with I love you, a big smile under the sky above you. I'll see you in the summertime, until then I will. your life your own way The things you did, the things you said And everything was not enough The open sea, the sky above stronger. I wish you were a little longer here. You were chasing dreams, chasing dreams. We shared our dreams and what we wanted. I followed dreams, but you, you haunted them. I love you for the friend you are, forever like a guiding star. things you wanted to. No fear. Higher, better, faster, stronger. I wish you were a little longer here. But you were chasing dreams. You are chasing dreams. our dreams and what we wanted. I followed dreams, but you, you haunted them. I love you for the friend you are, forever like a guiding star. Bigger, a lot more and longer. You did the things you wanted to, no fear. Higher, better, faster, stronger. I wish you were a little longer here, but you were chasing. Lighthouse heet hij. En Chasing Dreams, dat is het nummer waar je net eh, naar hebt eh, kunnen luisteren. Vijf voor één op deze 31ste juli. Eh, het schijnt dat eh, straks het allemaal wat eh, gaat opklaren. Tenminste, dat mag ik dan maar hopen. En dat we dan alsnog een beetje het zonnetje kunnen zien. En van de week dan heb ik in ieder geval het genoegen dat ik op het fietsje naar het werk mag. En dat heb ik al een week of wat niet gedaan. Ik geloof dat dat nou ergens bij, halverwege juni, toen kon ik mijn fiets wel weer gaan parkeren in, in de schuur. Want daarna was het alleen maar drama met dat weer als ik dan ook wel eens eh, de geluiden op Facebook allemaal eh, tegenkom van eh, mensen die op een gegeven moment er helemaal te bak van hebben. Nou, wees dan maar blij dat je niet in Afrika zit. Hè? En de horen van Afrika, waar ze elkaar zo wat de hersens inslaan voor een stuk brood. Ik denk, we zullen het maar weer even terugbrengen tot waar het hoort. Wees dan maar blij dat je gewoon in het altijd zagrijnige Nederland woont. Waar af en toe gewoon een drupje regen valt. En dat je gewoon nog kan zeggen wat je denkt. Want dat is ook heel belangrijk. En dat je gewoon hier in een bepaalde rijkdom zit. Al dus had hij hier gesproken. Juist, stichtelijke woorden op deze zondag. Eh, morgen, ik denk dat het tijd wordt dat we maar eens eh, even dit uur gaan afsluiten. Ik ben eh, echt, wat dat er gaat, iemand vergeten vorige week te draaien.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 De Zweedse Therese Alshammer won het goud. Voor Jojo was het haar derde medaille. Ze heeft nu goud, zilver en brons. Nederlandse pensioenfondsen hebben vorig jaar beter gepresteerd dan de fondsen in de meeste andere ontwikkelde landen. De Organisatie van Economische Samenwerking, OESO, e heeft het gemiddelde rendement berekend. Van alle landen 1,8 op 3,8 procent. Nederlandse pensioenfondsen haalden 6 procent. Lijstafvoerders zijn Nieuw-Zeeland en Chili die rond de 10 procent scoorden. Nederlandse fondsen hebben relatief weinig belegd in aandelen. De pensioenbeheerders hebben het overgrote deel van hun kapitaal in obligaties zitten. In Amsterdam zijn gisteravond 56 leden van de Molukse motorclub Dura aangehouden. Volgens de politie was de groep naar Amsterdam gekomen voor een confrontatie met de Hells De groep zat in een restaurant aan de Scheldestraat en op grond van een noodbevel werd de ME ingezet om de Molukkers de stad uit te zetten. Daarbij werd met flessen, tafels en stoelen gegooid. Vier politiemensen liepen lichte verwondingen op. Er werden 12 messen aangetroffen, Twee motorclubleden bleken een kogelwerend vest te dragen en in de tuin werden later twee vuurwapens gevonden. In Rotterdam is gisteren een vrouw omgekomen doordat ze op haar scooter tegen de laadklep van een vrachtwagen botste. De 25-jarige vrouw uit Nieuwkerk aan de IJssel reed op het fietspad bij de Koolsingel tegen de laadklep. Ze viel en is vrijwel meteen overleden. In Rotterdam werd gisteren het zomercarnaval gevierd en mogelijk is er iets fout gegaan bij het afzetten van het feestterrein. Politie heeft de vrachtwagenchauffeur en een medewerker van het evenemententerrein aangehouden. Het weer, het is bewolkt en grijs, maar vanmiddag wordt de bewolking dunner en in het westen breekt langzaam de zon weer door. Er staat weinig wind, temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en 19 in het zuiden. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Twee files op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knopen Diemen en Muiden twee, en tussen Gooimeer en Muiden Slot ook 2 kilometer.